Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Ondanks de wapenstilstand wordt er nog steeds geschoten in Soedan. Dat zeggen omwonenden van de hoofdstad tegen persbureau Reuters. The 24 hours on ceasefire agreement looks so fake because they started fighting again. Al dagen wordt er gevochten tussen het leger en paramilitaire troepen in Soedan. Daarbij zijn volgens de Verenigde Naties al zeker 185 doden gevallen en meer dan 1800 mensen gewond geraakt. In een sportschool in de Duitse stad Duisburg zijn zeker vier mensen zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De dader is op de vlucht geslagen. Meer dan 100 agenten en een arrestatieteam kwamen nu de straten uit om hem te vinden. Een verslaggever van een Duitse omroep zegt dat er ook sluipschutters actief zijn op de daken rond de sportschool. En de omgeving is afgesloten en omwonenden moeten binnenblijven. Tijdens het spitten in haar tuintje heeft een vrouw in Amerongen in de provincie Utrecht een urn met menselijke resten gevonden. Die urn is volgens een archeoloog onderdeel van een onontdekt grafveld dat waarschijnlijk eeuwen oud is. Er is ook een tweede pot gevonden, maar wat daarin zit weten we nog niet. En vogels hebben een veel spannender seksleven dan je misschien zou denken. Twee Vlaamse vogelliefhebbers hebben een tijdschrift gemaakt... dat helemaal in het teken staat van de sensuele avonturen van vogels. Fiet heet het. En wat blijkt, monogamie is voor veel soorten niet echt een ding. Of zoals de vogelaars zelf zeggen, maar ja, hè, de hegemus bijvoorbeeld. die wordt geportretteerd. Ja, dat is, dat is, ja, dat is eh, Temptation Island in het kwadraat. Ja, dat is onwaarschijnlijk. Ja, nog één voorbeeldje dan. De vrouwelijke Galapagos buizerd heeft vaak wel tot acht mannelijke partners tegelijk. Krijg je nog wat weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur tot een graad of 3. Morgen een mix van zon en wolken en dan een graad of 15. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. Ja, welkom eh, terug luisteraars bij Tussen App en Vloed. Tot middernacht, 12 uur ben ik nog bij u. En, eh, ik ga een nummer draaien van eh, Art Garfunkel. Die heeft natuurlijk ook een aantal solo projecten gedaan. Waaronder het album Angel Claire. En daar staat een verschrikkelijk mooi nummer op, vind ik zelf dan hoor. Het gaat over een, een oude man die op zijn sterfbed ligt... bezoek krijgt van een jonge man.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 en uh, bezoek krijgt van een jonge man. En samen hebben ze nog een laatste gesprek. Ik neem u mee naar Procol Harum, Homburg. daarbij om een live concert in Ledenborg, Denemarken. Your multilingual business friend is back to back verschrikkelijk dat die man ons ontvallen is, luisteraars. Terry Brooker, wat een geweldige stem. En eh, wat een geweldige opname. Dit met een groot orkest en een fantastisch koor. Waarvan, ik heb het vorige week ook al verteld... elk koorlid een eigen microfoon in handen eh, kon hebben. Waardoor dat koor fantastisch uitversterkt kon worden. Normaliter gesproken dan hangen er een paar microfoons boven zijn koor. En dat kan ook nogal mooi klinken hoor. Maar dit is een, eh, ultieme manier om een hele goede balans eh, eh, het geluid te krijgen. Waardoor je een magistraal eh, sound krijgt. Nou, u heeft er van mee kunnen genieten. En als u nou helemaal wil genieten, dan pakt u nu uw koffertje... en dan gaat u gezellig met mij naar Massachusetts. Nou, was dat een mooie vakantie zo eventjes met z'n allen. Naar Massachusetts. Drie zomers om niet te vergeten, drie zomers lang. En dan heb ik het over Connie van der Bos. En het was een Nederlandse zangeres, ook al helaas overleden... maar met een hele warme stem, vind ik zelf.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 Ter huis staat de huur, luisteraars. Dus, eh, snel erop af. Misschien ben je de eerste eh, als je woningzoekende bent. En dan hoop ik maar dat Connie geen hoge huur vraagt. Ik ga een eh, nummer draaien speciaal voor Joke Westerberg. Want die luistert ook mee. Heel gezellig Joke. Voor jou speciaal dit prachtige werkje van onze Karen Carpenter. I long to be close to you, Joker. Nou, je hoort het. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars? speciaal voor Joke Westerberg was dat. Wat had die dame toch een eh, warme stem. dat kon ze goed drummen ook. Hij spreekt bijbel wel aan natuurlijk. Want ik eh, drum ook al zo'n, eh, nou, hoe lang zal het zijn? 60 jaar, denk ik. Zo, nou, wel meer, 60, 62 jaar. Nou, kun je 62 jaar met stokjes in je handen. Dat gaat je niet in je, koude vingers zitten. <laughs> nee, luisteraars. En, we, hebben, we hebben onderwijskrachten hebben we tekort, hè. Maar daar heb ik een oplossing voor. Luister. gaan gewoon zelf onze kinderen uh, het nodige bijbrengen. Teach your children. Ik krijg hulp van Crosby, Stills en Nash.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 Boe. Ja. Me and you. en a dog named Boe. Lobo. time after the summer rain Will power made that old cargo jij en ik en ons hondje Boe. We leden eigenlijk een, eh, ja, een beetje een zwervend bestaan. Ja, er is iets bijzonders met dit nummer, althans wat mij betreft. Want in de jaren uh, eh, 70, eh, begin jaren 70... speelde ik met een bandje hier in Nederland in Noordwijk. en het was een dancing in Noordwijk en dat heette Doona Daily. En die dancing was gelegen op een grote duin... En als je daar boven kwam, was er een zaal, daar zat, daar zat live muziek, daar speelde een band ging je naar beneden. En eigenlijk een beetje eh, eh, ja, een soort eh, kuil in die duin gegraven. Waar dan ook weer een zaal werd, ingericht. Er speelde ook een band. Dus er waren twee beentjes, boven en beneden. En daar speelde ik drie avonden elk weekend. In het zomerseizoen. de vrijdag, de zaterdag en de zondagavond. En het repertoire dat er speelde, was onder andere... repertoire van Lobo, Me and You en a Dog Named Boo. Nou ja, het trieste van eh, eh, mijn avontuur met het bandje is dat eh, alle bandleden waar ik toen mee speelde inmiddels zijn overleden. En ik eigenlijk nog de enige ben die het na kan vertellen. Zo kan het gaan. True Love Ways, luisteraars. Wat betekent dat nou letterlijk? Misschien dat Joke Westerberg me dat kan vertellen. True Love Ways. Het nummer van Peter Gordon. Peter and Gordon eh, ja, True Love Ways, misschien moet het zijn... Eh, de liefde weegt het zwaarst, als ik het vrij vertaal. Maar misschien weet je ook daar het antwoord op. Ik ga voor u draaien. Peter en Gordon, True Love Ways. Just you know why Why you and I Will by and by the day the day our true en Golden, True Love Ways. Ja, nummer Kietepa, verlaat me niet. Ik draaide hem vorige week van Neil Diamond, eh, If You Go Away. En dit eh, nummer vind ik zo mooi dat ik hem nu laat horen van Dusty Springfield. Die heeft daar ook een hele mooie versie van.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 No matter Joke is uh, aan het koken. Joke Westerberg, ja. Ja, de, de, de, tijd verschilt natuurlijk. Uh, met de Nederlandse tijd. En eh, ja, wij hebben natuurlijk vanavond al... ja, sommige mensen eten ook tussen de middag warm hier in Nederland. Zo rond de klok van nou, half één of zo. één uur s middags. dan een warme maaltijd. En dan s'avonds gewoon brood. Dat komt ook gewoon voor. Ik ga een nummer draaien van Joni Mitchell. Ze schreef het zelf. Het heet Both Sides Now. Joni, kom op meisje. Laat me niet, eh, laat me niet steunen, hè? Nee, hier is ze. Oh, wat heeft ze een mooie jurk aan, Joni. <laughs> Dat moet je van twee kanten bekijken. Both sides now.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 Both Sides Now. Ja, en als je je, eh, eh, eh, je afvraagt in je dromen vannacht... dat je het eigenlijk helemaal niet meer weet... en je zoekt een lichtje om je bij te staan in die dromen... dan heb ik dat lichtje voor je.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 Hungarian. Als jij dan je liefje vannacht ziet, dan zorg ik voor een songbird. geweldige groep, de Eagles, geef ik u het beste van mijn liefde. The best of my love. The Best of My Love. Exception uit de jaren 80. Nee, ik zeg het helemaal fout. Jaren 69. En eh, die hadden een mooi klassiek nummer. Het R van Bach. R van Bach door Exception. Ja, luisteraars, ik moet er alweer uit bijna. Ik nog twee minuutjes te gaan. Eh, ja, eh, door die nare raadsvergadering. Ja, ik wil niet oneerbiedig zijn hoor. Voor de raad hier is antwoord. Maar ja, het liep uit. Misschien moet ik naar een andere avond met tussen app en vloed. Dan heb ik geen last meer van raadsvergaderingen. Kan ik gewoon lekker mijn ding doen. Maar dat hoort u nog hoor, als ik, eh, als ik vanavond ga veranderen. We gaan eruit met Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi, ik kan hem niet helemaal mee draaien. Ik heb nog eh, anderhalve minuut. Ik wens u allemaal een goede nachtrust.